De maatregel is uit voorzorg genomen na de dood van drie baby's. Ze overleden vorige maand een paar dagen nadat ze waren ingeënt. De vaccins komen allemaal uit één partij. Het RIVM zegt dat er geen enkele aanwijzing is dat er een oorzakelijk verband is tussen de dood van de kinderen en de vaccins. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. De baby's varieerden in leeftijd van drie tot zes maanden. Het RIVM krijgt elk jaar vijf tot tien meldingen van kinderen die zijn overleden na vaccinatie. De mensen die na het faillissement van de DSB-bank daar zijn blijven werken... krijgen aan het eind van het jaar een zogenoemde blijfpremie. Het gaat om ruim 450 DSB-werknemers die op verzoek van de curatoren zijn gebleven. De premie bedraagt 15% over het salaris van november en december. Welk bedrag de curatoren voor de premies uittrekken is niet bekend. Voor het faillissement werkten bij DSB ongeveer 1800 mensen. Bijna 1100 zijn er ontslagen. De vakbonden en RTL Nederland hebben na langdurig onderhandelingen, onderhandelen een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Er dreigde een achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden en de bonden hadden met acties bij RTL gedreigd. Nu is afgesproken dat de werknemers dit jaar geen loonsverhoging krijgen. Volgend jaar kan er een extra uitkering komen van 1% op voorwaarde dat RTL weer beter draait. Het mediabedrijf heeft last van de inzakkende reclamemarkt, waardoor er veel minder wordt verdiend.